eerst Eertstra met het NOS-journaal. Volgens het Iraakse ministerie van Mensenrechten heeft ISIS 500 Jezidis gedood. Vrouwen en kinderen zouden levend zijn begraven. Ook zouden 300 vrouwen als slaaf worden gehouden. De moslimextremisten van ISIS zijn in Noord-Irak aan een opmars bezig. Ze eisen dat de Jezidis zich tot de islam bekeren. Doen ze dat niet, dan worden ze vermoord. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen. Ze zitten nu vast in de bergen en hebben daar nauwelijks te eten en te drinken. Amerika en het Rode Kruis hebben voedselpakketten gedropt. Het Koerdische leger zou inmiddels duizenden Jezidis uit de bergen hebben gered. Het KNMI waarschuwt voor zwaar weer. In de loop van de dag trekken onweersbuien over het land, mogelijk met hagel en windstoten tot 90 km per uur. Tot 10 uur vanavond geldt code geel, wat potentieel gevaarlijk weer betekent. Het slechte weer wordt veroorzaakt door de orkaan Bertha. Die is in het Caribisch gebied ontstaan en daarna via de Atlantische Oceaan deze kant op gekomen. Ook in Groot-Brittannië wordt zwaar weer verwacht. Bij Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn drie mensen omgekomen. Vijftien anderen raakten gewond. Het leger heeft vandaag twintig Palestijnse doelen aangevallen, waaronder een vluchtelingenkamp. De besprekingen over een bestand, die worden gevoerd in Cairo, zitten intussen muurvast. Israël wil pas verder praten als Hamas de wapens neerlegt. En daarop dreigden de Palestijnse onderhandelaars de afgelopen nacht met vertrek van de onderhandelingstafel. In Rusland is een vierjarig meisje gered nadat ze bijna twee weken door een Siberisch bos had gezworven. Volgens de Russische zender Russia Today werd het kind eind juli voor het laatst gezien toen ze met een puppy richting het bos liep. Ruim 60 mensen zochten dagenlang met speurhonden, helikopters en een drone naar de kleuter. Uiteindelijk werd ze vlakbij een rivier gevonden. Ze was bang en uitgeput, maar is volgens artsen wel stabiel. Het weer, flinke buien dus vanmiddag met kans op onweer, hagel en zware windstoten.